dan gevlucht voorbij die mooie nachten op om te Is vaak de zonneschijn, maar ook de kan nog niet vergeven, dat moet je weten. Dat moet jij toch weten. Laat me nooit meer alleen. Kavramlı kur benim oyunla moet jij toch weten. Laat me nooit meer alleen, waar moet ik dan toch heen? Zonder jou kan ik nog geen moment meer leven. Ik kan jou alles geven.